Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De ziekenhuizen van Heerlen en Geleen liggen zo vol dat operaties moeten worden uitgesteld. Spoedeisende ingrepen en operaties voor mensen met kanker gaan wel gewoon door. Volgens de ziekenhuizen is het vooral zo druk omdat het door het wegvallen van de AWBZ ingewikkelder is om mensen over te plaatsen naar een verpleeghuis. Sluikreclame in vlogs moet worden verboden, vindt het commissariaat voor de media. In de zelfgemaakte filmpjes op internet worden vaak producten getest... zonder dat de kijkers weten dat de makers daarvoor worden betaald. Volgens het commissariaat moet altijd duidelijk worden vermeld dat iets reclame is. In vlogs voor kinderen tot 12 jaar mag helemaal geen reclame meer worden gemaakt. De man en de vrouw die vanmiddag dood werden gevonden in en bij een flat in Voorburg zijn familie van elkaar. Volgens de politie was de man 57 en de vrouw 87. De man werd op de stoep onder de flat gevonden. De vrouw lag boven in een van de appartementen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De NS Publieksprijs is gewonnen door Hendrik Groen voor zijn boek Pogingen iets van een leven te maken. Het is een dagboek over het leven in een seniorencomplex in Amsterdam-Noord. Lang was onduidelijk wie er achter het pseudoniem Hendrik Groen schuil gaat, maar inmiddels is duidelijk dat het om Peter de Smet gaat. Pogingen iets van een leven te maken is met 170.000 verkochte exemplaren een bestseller. De staking bij Lufthansa gaat zeker tot vrijdag door. Door de acties zijn al 200.000 passagiers gedupeerd. Het is niet bekend hoeveel vluchten er op vrijdag zullen uitvallen. De piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij willen meer loon. PSV heeft in de Champions League verloren van Atletico Madrid. In Spanje werd het 2-0 door doelpunten van Gameiro en Griezmann. PSV zakte daardoor naar de laatste plaats in de groep. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen op steeds meer plaatsen zon en 7 tot 11 graden.